Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Leden van ondergrote en kleine gemeenten. Ze vragen niet om een verklaring omtrent gedrag... en ze doen geen onderzoek naar de achtergrond van leden van stembureaus. Minister Plasterk besloot vorige week dat alle stemmen... bij de verkiezingen van 15 maart handmatig moeten worden geteld. Het kabinet ging daartoe over nadat RTL Nieuws had gemeld... dat de verkiezingsuitslag makkelijk te hacken is. De burgemeester van Oldenzaal is bang dat er motorbendes naar zijn stad komen. Volgens RTV Oost zijn er signalen dat clubs als Satudara en Hells Angels daar voet aan de grond proberen te krijgen. Lokale horecaondernemers zijn gewaarschuwd voor de komst. In een brief schrijft de burgemeester dat de komst van een paar leden van een motorbende niet erg is, maar dat grote groepen onwenselijk zijn. Het opstellen van huisregels kan volgens hem een maatregel zijn om de clubs buiten de deur te houden. China gaat vingerafdrukken nemen van buitenlandse reizigers die het land binnenkomen. Het moet de veiligheid in het land vergroten, zegt het ministerie van Openbare Veiligheid. Alle paspoorthouders tussen de 14 en 17 jaar 14 eh, en 70 jaar moeten hun vingerafdruk afgeven. Het is niet duidelijk of er ook andere biometrische gegevens worden gevraagd. De vingerafdruk wordt daarna opgeslagen. De VS, Japan, Taiwan en Cambodja hebben vergelijkbare veiligheidscontroles. Zeven landen gaan minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking helpen... met een internationaal fonds voor veilige abortus en voorbehoedsmiddelen. Ploemen lanceerde het initiatief vorige maand... kort nadat president Trump een streep had gezet door de Amerikaanse bijdrage... van 600 miljoen dollar voor abortushulp in ontwikkelingslanden. Het weer overwegend droog. Door de matige oostenwind voelt het koud aan bij maxima rond het vriespunt. Morgen verandert er weinig met opnieuw maxima rond het vriespunt... en een koude, matige oostenwind. Dit was het NOS Show. ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost op. Er staan nog wel files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 5 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en de afrit Kerkdril 11. Andere kant op richting Utrecht is het nog erg druk. Tussen Vught en de afrit Waardenburg 16 kilometer met bijna een uur extra reistijd. A27 Breda richting Utrecht bij Noorderloos 5. A27 vanuit Almere tussen Emnes en Beeldhoven 5. En op de A28 Zwolle-Utrecht bij A.